Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In mei alle nieuwe ambassade in Jeruzalem. De opening valt samen met de 70ste verjaardag van de staat Israël. President Trump maakte in december bekend dat de VS Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël... en dat hij als gevolg daarvan de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. In mei zal eerst alleen de ambassadeur met een klein team verhuizen. De overige medewerkers gaan pas naar Jeruzalem als er een nieuw gebouw is gevonden. Met name in de Arabische wereld is veel kritiek op de keuze van de Amerikanen... omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem beschouwen als de hoofdstad van hun toekomstige Palestijnse staat. Er is grote onrust ontstaan onder het korps commandotroepen na recente verklaringen van commando Marco Kroon. Kroon sprak over het doden van een Afghaan in 2007. Details gaf hij niet, omdat dat staatsgeheim is. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. TV-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken dat er een bepaald veiligheidsrisico is in een gebied waar Nederland nu op missie is. De onrust onder de Nederlandse commando's zou daardoor worden veroorzaakt. Bij het internationale Rode Kruis zijn sinds 2015 28 mensen ontslagen of vertrokken vanwege seksueel wangedrag, waaronder prostitueebezoek. Ze hebben gehandeld in strijd met de gedragscode van de hulporganisatie, staat in een verklaring. Het is alle medewerkers verboden om te betalen voor seks, ook op plekken waar prostitutie legaal is. Het internationale Rode Kruis verbiedt prostitueebezoek omdat het in strijd is met de waarde en de missie van de hulporganisatie. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de min 3 en de min 6. Morgen is het vrij zonnig, er is wel wat sluierbewolking... en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. En, en eh, namorgen, vanaf zondag, is de temperatuur overdag... ook nauwelijks meer boven het vriespunt.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 Have you stood up? set up. watch the day passing by your door. Powerless to change his course, your feet face to the floor. When all the people you thought you knew are changing more and more. Even the girl you thought would see seems only to ignore.